Dat schrijft de verantwoordelijke Amerikaanse regeringsfunctionaris Allen... aan de top van de oliemaatschappij. Er zijn berichten dat er een lek bij de bron is. Als dat wordt bevestigd moet de klep waarmee de kap is afgesloten... zo snel mogelijk worden opengezet, schrijft Ellen. Dan kan een groter lek op een lastig bereikbare plaats worden voorkomen. Als de kap wordt geopend moet de vrijkomende olie in schepen worden opgevangen... maar dat gaat een paar dagen duren voordat daarmee kan worden begonnen. Donderdag plaatste BP een nieuwe kap over de bron... en sindsdien lekt er geen olie meer. In India heeft een treinongeluk aan zeker 40 mensen het leven gekost. Op een station in West-Bengalen, in het noordoosten van het land... reed een trein met hoge snelheid van achteren op een trein die net was vertrokken. Drie wagons van de tweede trein zijn grotendeels verwoest. Waarom de eerste trein zo hard reed is onduidelijk... omdat hij op het station had moeten stoppen. De aanslagen van vorige week zondag in de Oegandese hoofdstad Kampala... zijn gepleegd door zelfmoordterroristen... Dat heeft de politiechef die het onderzoek leidt laten weten. Bij de aanslagen op een restaurant en een rugbyclub waar naar de WK-finale werd gekeken, vielen ruim 70 doden. Ter plaatse zijn ook twee hoofden gevonden die niet zijn geïdentificeerd en die ook door niemand zijn geclaimd. Aangenomen wordt dat ze van de daders zijn. Van de hoofden zijn foto's verspreid. Na de aanslagen zijn meer dan 20 verdachten opgepakt, onder wie een aantal Pakistanen. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Oeganda is opgeëist door Al-Shabaab. Dat is een islamitische groep die tegen de aanwezigheid van Oegandese militairen in Somalië is.